De straf valt iets hoger uit dan die van de rechtbank. Daarnaast moet Badr Hari drie slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal 45.000 euro. De republikein Paul Ryan is gekozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De stemming was een formaliteit, omdat de republikeinen een meerderheid hebben in het huis. Het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden is een belangrijke politieke functie in de Verenigde Staten. Na de vicepresident is de voorzitter de tweede in de lijn van opvolging van de president. Ajax-supporters zijn op 13 december niet welkom in de Galgenwaard. Bij de vorige wedstrijd zong een deel van de harde kern van FC Utrecht antisemitische liederen. KNVB eiste daarna dat het vak van de harde kern bij de volgende wedstrijd tegen Ajax leeg moet blijven. Maar van de club mag de harde kern wel op een andere plek in het stadion zitten. En volgens burgemeester Van Zanen is het daardoor niet mogelijk de supportersgroepen adequaat te scheiden. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn vandaag vier mensen gelyncht. Eerst werden drie moslims gedood door een woedende menigte. Daarna is waarschijnlijk uit wraak een christen gedood. In 2013 pleegden islamitische rebellen een staatsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waarna christelijke milities moslims gingen aanvallen. Pogingen om de rust in het land te herstellen zijn tot nu toe zonder resultaat. Het weer wisselend bewolkt, wel blijft het droog.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 Je krijgt een overzicht van de files in de Randstad die 10 minuten of meer vertraging opleveren. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen is dat een file van 5 kilometer tussen Amsterdam Zuidoost en Knopend Diemen. De A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knopend Watergraafsmeer 10 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Nieuwebrug en Knopend Gouwen 8 kilometer. En op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en de afrit Berken Rode Roderijs 12 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel 10. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer door een ongeluk. 14 kilometer staat er op de A27 van Almere naar Gorkum tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Rijnsweert. En verderop bij Noorderloos ook nog 5 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3.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 Meteen gaat rally als ik geen hagen nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk zijn plan, een harekie gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen, lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de duin lange poten in het plan. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan helly, als ik geen nee zou zijn.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 Zo komt die oude waar op de Verderberg, dus never nooit meer terug heen. Oh, oh Den Haag, mooie stad, achter de Danny. De schilders en het plein, Oh oh den haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hilly, als ik geen hagen nee zal Meteen gaan hilly, als ik geen hagen nee zal Meteen gaan hilly. Als ik geen haar genees, zal 30 oktober is het weer tijd voor de nu al vijfde editie van het American Roots Country and Blues Concert in Theater de Krocht in Zandvoort. Steeds meer liefhebbers van de oorspronkelijke traditionele American folk country en blues stijlen... weten de weg naar de Americana Roots Country and Blues te vinden. De vorige editie die in mei plaatsvond was een groot succes. Deze editie belooft wederom een heel speciaal concert te worden... met het thema An Evening with Hazelbell. De band Hazelbell bestaat uit Michael Knubbe, Maria Mendico, Leon Smith en John Paul Lavan... en zijn afkomstig uit Hamburg in Duitsland en uit Dublin in Ierland. Singer-songwriter Michael Knubbe woont inmiddels al zeven jaar in Zandvoort. Hij is dan ook geen onbekende in Zandvoort. Michael Knubbe heeft diverse optredens op zijn naam staan in het Wapen van Zandvoort. Samen met Johannes van Sta. En natuurlijk is Michael ook bekend van zijn optredens bij de Americana Roots Country en Blues concerten. Waarvan hij ook de initiator is. In samenwerking met On Air Evenings. Hezebel spelen een dynamische en uitstekende American mix van folk, pop en country... met wisselende instrumenten zoals gitaar, banjo, bazooki, viool, autoharp en nog veel meer instrumenten. En zijn geweldige vocalisten. Ze hebben in Duitsland en Ierland gespeeld en komen nu ook voor de eerste keer naar Nederland. Kortom, een Evening with Hezebel willen de liefhebbers van singer-songwriter, folk, country en Ierse ballads niet missen... You're Gonna Have Michael, Leonie, Maria en John Paul. Kaarten voor dit concert zijn 10 euro en zijn te koop bij Bruna Zandvoort, De Krocht en via On Air Events. Of telefoonnummer 06 1942 7070 of wwwonair eventsnl De Theater de Krocht, Grote Krocht 41. De aanvang is 8 uur s avonds. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a just over in glory land. And I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drip back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. See supposed to be there at nine.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 Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam. einmal nicht bei dir sein. Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, dam. naar het leukste radiostation van Nederland. Het gemeentebelangen Zandvoort heeft een andere kijk op ambtelijke toekomst dan het college van BMW. De partij wil inzetten op de Zandvoortse organisatie en niet uitgaan van een overgang naar Haarlem. In een notitie zet gemeentebelangen Zandvoort zijn opvattingen uiteen. Deze notitie is een bijlage bij een amendement, een wijzigingsvoorstel... waarin de raad wordt opgeroepen in te zetten op de kracht van de Zandvoortse organisatie. In de raadvergadering van 5 november zal gemeentebelangen Zandvoort zijn standpunt inbrengen. Eerder al, op 27 oktober, vindt de voorbereidende raadscommissievergadering over dit onderwerp plaats. One time, a long time ago, on a mountain in Switzerland, yo, lo, there lived a fair young ask for your hand, then you'll be happy. Bye-bye. which way to go. Het Zandvoort Museum verwelkomt Marianne Nerenbout met haar solo-tentoonstelling Flower Power van 9 oktober tot 22 november. Als internationaal bekende kunstenaar is zij onderwerp van radio- en televisie-interviews en uiteenlopende tijdschriften. Haar kunst heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen in verzamelingen van musea, kunstgalleries particuliere verzamelaars, bedrijven, kunstliefhebbers en iedereen die gewoon verliefd wordt op haar opvallende kunstwerken. Curaçao is het eiland waar de basis wordt gelegd voor een kleurrijk en reizend leven. Haar levensjaren in deze tropische omgeving hebben een enorme impact op haar verdere leven. We weten nu dat een wereld zonder kleur ondenkbaar is voor Nerenboud. Na haar studies aan de Pedagogische Academie in Rotterdam en de Kunstacademie Sint-Joost in Breda vertrekt zij weer naar het buitenland waar zij 11 jaar woont en werkt in Israël, Oman, Syrië, Maleisië en Gabon. Daarna volgt een periode van 10 jaar wonen en werken in Amerika. In al deze landen kan zij de inspiratie opdoen die haar werken steeds herkenbaar maken. Materialen als doek, papier, polyester, acrylaat hout, metaal en alles wat zij verder tegenkomt... wordt gevormd tot haar eigen wijze kunstwerken. De Nerenbouwstijl. De vier elementen water, lucht, aarde en vuur zijn belangrijk. Haar vissen staan centraal voor het water. Haar vogels voor de lucht. Haar maskers voor de aarde en de kleur voor het vuur. Met een touch van inspiratie vanuit verschillende culturen... zo onder andere de Maya's, de Indianen en de Maasai... En altijd weer die opvallende eigenschap kleur, haar DNA. En tot op vandaag blijft Nerebout het avontuur opzoeken tijdens haar reizen. Meer informatie? Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat nummer 1. Prijs per persoon is 2,25 en een prijs van een kind tot 18 jaar is gratis. My friends, please hear me do. I've got a message just for you. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanochtend was het op vele plaatsen bewolkt... en de noordelijke provincies kwam lokaal dichte mist voor. In het zuiden was de zon doorgebroken... en geleidelijk breidden de opklaringen uit... naar de centrale deel van het land. Daar waar de zon al in het begin van de middag scheen... kon de temperatuur oplopen naar 15 graden. In het noordoost en bleven niet langer bewolkt... en lag de middagtemperatuur een paar graden lager. Verder stond er een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richtingen. Vannacht en vanavond kan overal in de noordoostelijke provincies opnieuw mist en lage bewolking ontstaan. Daarnaast veroorzaakt een storing op de Noordzee toenemende bewolking in het westen. De minima komen uit tussen de 9 graden aan zee en 5 in het oosten. Morgen begint de dag op een aantal plaatsen grijs... met overal in het noordoosten kans op verkeershinderlijke mist. Met een aantrekkelijke wind zal het zicht sneller verbeteren dan vandaag. Op andere plaatsen schijnt de zon en in de middag. In de middag zijn er in vele land zonnige perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. De wind waait uit het zuidoosten en is matig van kracht. In het weekend is het fraai najaarsweer. Het blijft droog en het is middags en het is vrij zonnig. Tijdens de nachten en ochtend is er kans op mist. Vooral zondag kan er op vele plaatsen mist ontstaan... en kan het wel eens lang duren voordat we de zon weer te zien krijgen. Zaterdag wordt het 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Zondag valt de middagtemperatuur door de mist lager uit. Volgende week blijft het overwegend droog. Op maandag kunnen we zonnige perioden verwachten... maar de dagen kan de bewolking geleidelijk toenemen. She's got 'em bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. tells her side nothing to hide. Now now Altijd weer ZFM. Drive-in cinema, Wild Cinema Experience. Een uniek evenement op een unieke locatie. Ter afsluiting van de Wild in Zandvoort maand kunt u op zaterdag 31 oktober in het Wild film kijken. VVV Zandvoort draait twee films in de drive-in bioscoop op het terrein van circuitpark Zandvoort. De hele avond is er de mogelijkheid eten en drinken te kopen. Omdat de audio via de autoradio loopt, heeft u altijd goed geluid. De eerste film, Fast and Furious nummer 7. Prijs per auto 17,50. De aanvang is 17.30 uur en de starttijd is om 6 uur. En de eindtijd is half 9. Let op, kom op tijd. Er moet een groot aantal auto's op het terrein geplaatst worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen iets kan zien en we tijdig met de films kunnen beginnen... is het van groot belang dat u uiterlijk om 17.30 uur bij het terrein aanwezig bent. De kans bestaat dat u daarna even moet wachten voordat u daadwerkelijk het terrein op mag. Film 2, World War Z. Omdat we op 31 oktober niet alleen de Wild in Zandvoort maand afsluiten, maar ook Halloween vieren, hebben we als tweede film gekozen voor de actiehorrorfilm World War Z. Prijs per auto is weer 17,50. De aanvang is kwart over 9 en de starttijd van de film is kwart voor 10. Het is om kwart voor 12 afgelopen. Let op, Weer een informatie? Kom hier ook op tijd. Meer informatie? Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. When no one else can understand me when everything I do is wrong. You give me love and consolation. You give me hope to carry on. you smile, the world is brighter. You touch my hand, and I'm a king. hebben de Britse, Japanse en Chinese theetradities iets met elkaar te maken? De traditie om thee te drinken komt uit China en verspreidt zich over Japan en Europa. De drank wordt voor het eerst genoemd in een Chinees woordenboek uit de derde eeuw. Chinezen gebruikten thee als medicijn tegen vermoeidheid, huidziekten en slechte ogen. De bittere smaak werd gemaskeerd door het sinaasappel, uien en zout. Want suiker was nog niet voorhanden. In de 6e eeuw ontdekten Japanse priesters de drank tijdens een reis door China. Ze namen planten mee en bereidden thee op de speciale gelegenheden. In Japan ontstond zo een religieuze theetraditie. De drank werd alleen tijdens speciale ceremonies gebruikt. Groot-Brittannië maakte rond 1660 kennis met thee. Toen koning Karel II van Engeland trouwde met de Portugese prinses Catharina Braganza. Zij dronk graag thee. De drank was in Portugal al een tijdje ingeburgerd door handelscontracten met China. Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a while wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run up on its back, and away I did ride, just as fast as I could from the west Texas town of El Paso, out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felipe. my right I see five mounted cowboys, off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. getting weary, unable to ride. But my love for the leader is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good. Tijdens de Rabo Museum Kids Week heeft het Zandvoort Museum een speciaal programma samengesteld. Iedereen is van harte welkom. Een kinderspeertocht en een quiz. Een rondleiding door de stijlkamer, water- en vuurwinkel en de inloopkast. En daarna dan ook nog een soort quiz. Met enkele vragen over wat zich in de rondleiding hebben gehoord... en over de Flower Power Expo. De rondleidingen worden gehouden op woensdag 21 oktober, donderdag 22 oktober, woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober. En alle is van 2 tot half 4. Aan de rondleiding zijn geen extra kosten verbonden voor de kinderen en de ouders. Voor de ouders bieden wij een kopje koffie aan en ze kunnen zelf de Flower Power Expo bekijken. Graag van tevoren opgeven via museum.zandvoort.nl of aan de balie van het museum doorgeven dat je komt. Op de vrijdagen 23 en 30 oktober wordt een workshop Flower Power schilderen georganiseerd van 2 tot 4. De kosten zijn 5 euro per kind en de inschrijving van tevoren verplicht. Graag aanmelden via museum.zandvoort.nl en erbij vermelden de naam, leeftijd en de contactgegevens van de ouders. De ouders mogen niet aanwezig zijn bij de workshop, dus kunnen rondkijken in het museum en even anders iets anders gaan doen. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen in het Zandvoort Museum tijdens de Rabo Museum Kids Week. Meer informatie Zandvoort Museum, Zwaluweestraat nummer 1. En het e-mailadres is, zoals ik al vermeld heb, museum@zandvoort.nl en de website is www.zandvoortsmuseum.nl schuinstreepje programmaonderdelen schuinstreepje Rabo Museum Kidsweek. dreams come true. Cause I want a girl to call. 30 oktober is het weer Friday Night Out bij Holland Casino Zandvoort. Met de spetterende optreding van Danny de Munk om 11 uur s avonds. Danny de Munk werd op 12-jarige leeftijd uitgekozen om de hoofdrol te spelen in de film Siske de Rad. De titelsong, Ik voel me zo verdomd alleen, werd de nummer 1 hit in Nederland. In 1991 scoorde Danny opnieuw een hit met de titelsong van de populaire comedieserie Vrienden voor het Leven. In dat jaar schitterde hij ook voor het eerst in een musical. Hij speelde de rol van Marius in Les Miserables. Danny speelde daarna een groot aantal rollen in musicals als Elizabeth Titanic en The Lion King. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 15 euro met uitzondering van de favorite cardhouders. De aanvang, zoals ik al gemeld heb, is om 11 uur s avonds. Mijn 2 uur Muziek Boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft.